Dat blijkt uit onderzoek dat deels is gefinancierd door de Nierstichting. Nierpatiënten hebben een grotere kans op complicaties en overlijden dan andere hoogrisicopatiënten, zoals mensen met hartfalen of longziekten. Hoe dat komt, wordt verder onderzocht. De Stichting Japanse Ereschulden begint een procedure tegen de Nederlandse staat... vanwege de oorlogsschade die Nederlanders hebben opgelopen... tijdens de Japanse bezetting in voormalig Nederlands-Indië. De stichting wil een compensatieregeling... omdat veel slachtoffers van de Japanse bezetting... fysieke en geestelijke schade hebben opgelopen. Ook zijn huizen en andere bezittingen van slachtoffers vernietigd. Op eerdere verzoeken voor compensatie kwam geen reactie... daarom stapt de stichting naar de rechter. De Amerikaanse president Trump is tijdens een persconferentie in het Witte Huis over de coronacrisis plotseling weggehaald door beveiligers. Na een paar minuten kwam hij terug. Trump vertelde dat vlakbij het Witte Huis een schietpartij was geweest en dat iemand naar het ziekenhuis is gebracht. De situatie was snel onder controle, zei hij. Volgens de president lijkt het erop dat iemand is neergeschoten door de geheime dienst. Over de toestand van diegene is niets bekend. Bij de pier van Scheveningen is gisteravond een man van 19 uit Rotterdam neergestoken en overleden. De politie heeft twee verdachten aangehouden. Over de aanleiding van de steekpartij is nog niets bekend.